Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Waarschijnlijk wordt woensdag meer bekend over de reisbeperkingen in Nederland tijdens de zomervakantie. Dat zei premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie. Woensdag is er weer een crisisberaad. Frankrijk en Duitsland hebben al bekendgemaakt dat de grenzen vanaf half juni weer opengaan voor toeristen. Premier Rutte noemt het complex om de zaak binnen de EU goed op elkaar af te stemmen. Het RIVM mag tijdelijk gebruik maken van geanonimiseerde telecomdata... om te zien of het in bepaalde gemeentes te druk is geweest. Als dat zo is, kunnen de coronamaatregelen verscherpt worden. Het kabinet heeft een noodwet gemaakt die dit mogelijk maakt. Nu veel maatregelen worden versoepeld, wil het RIVM een systeem hebben... waarmee snel in kaart kan worden gebracht hoe mensen zich verplaatsen. Met de zendmastgegevens kan bekeken worden hoeveel mobieltjes uit een andere plaats... op een bepaald moment ergens waren. Het RIVM mag maximaal een jaar gebruik maken van de gegevens. Het Rode Kruis gaat samen met alarmcentrale SOS International... de GGD'en helpen bij het bron- en contactonderzoek. Dat meldt de koepelorganisatie van de GGD'en. Vanaf maandag kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. In geval van besmetting start de GGD een bron- en contactonderzoek. Als blijkt dat er meer mensen nodig zijn om dit arbeidsintensieve werk te doen... kunnen straks mensen van het Rode Kruis en de alarmcentrale worden ingeschakeld... omdat die expertise op dit gebied hebben. In Limburg is voor meer dan 20.000 euro aan boetes uitgeschreven... voor overtreding van het verbod op sekswerk. Prostitutie is tot zeker 1 september verboden vanwege de coronamaatregelen. Toch blijkt dat er online nog veel diensten worden aangeboden... In vrijwel alle gevallen ging het om sekswerkers die niet na het werk waren in een bordeel, maar ergens anders. Het weer vanavond blijft het op veel plaatsen nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 24. En ook met Pinksteren is het vrij zonnig en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. vrijdag 29 mei. Het is 6 uur, het is weekend. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 7 uur bij hier met Welkom in Zandvoort. Met alleen de lekkerste muziek, toeristische informatie en van alles en nog wat. En vooral heel veel lekkere zomerrits. Zoals deze van Doja. Doja Cat.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 ass and titties. Check out samen met Nicki Minaj. Twee keer uitgebracht. Eerst solo, toen kwam het op de vijfde plaats de Billboard. En nu in deze versie met Nicki Minaj erbij is ze op één uitgekomen in de Billboard. En dit is ook weer de zomerhit. En dan vechten ze samen met Beanie die ik het eerste uur draaide. Ja, en we horen het al in het nieuws. Ehm, blijf uit de buurt van Amsterdam. Ze zijn eh, met werkzaamheden bezig op de A10. En uh, knooppunt Nieuwe Meer richting knooppunt Watergrafsmeer. Daar staat 8 kilometer file. denk je, nou ja, 8 kilometer. 138 minuten vertraging. dus is meer dan 2 uur. Dus eh, ga met een grote boog om Amsterdam heen. En, en inderdaad, blijf uit de buurt van de Nieuwe Meer, Watergrafsmeer. Want dan kom je in een file van 138 minuten vertraging. Ondertussen gaan wij gewoon lekker door hier bij ZFM, waar het 10 over 6 is. En je hoort hem op de achtergrond El Giro samen met Emir Deodato, de Braziliaan. Met grote hits. Heeft op 500 albums meegewerkt. Hij zit in de 70 nu. Hier is die. crying. So we spent the night in a bright hot cave, analyzing what's been nummer Dato en El Giro Double Face. Een paar jaar geleden. Ja, en als je dan niet uit Zandvoort komt, dan moet je even je oren dicht doen. Ja, heb je ze dicht? Zandvoorters mogen namelijk proefovernachten in het Amsterdam Beach Hotel. Amsterdam Beach Hotel is eh, verbouwd. En eh, ja, ze willen graag weten wat, eh, wat, of ze het goed gedaan hebben. En nu worden Zandvoorters uitgenodigd om te komen proefslapen... in het nieuwe Zandvoort Amsterdam Beach Hotel... En eh, nou, je weet, eh, als je in de lokale krant kijkt... Dan, eh, dan, kun je alles erover lezen. En dan mag je tegen gereduceerd tarief proef overnachten... in het Amsterdam Beach Hotel. Dat is alleen voor zandvoorters. Sorry. J'entends des bails à 300 man! À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Demande est paix. Tu croyais quoi Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja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 Kata dja dja genre tu Oh dja y Y'a pas moyen dja dja pas ta genre baby tu Oh pas moyen dja dja pas ta dja dja genre baby tu donnes Oh pas ta Y'a pas moyen on ouais. En cas la baby, tu d'être ça. oh dja J'suis pas ta catin, dja non. Y'a pas moyen, dja ouais. En cas la baby, tu d'être ça, d'après On En cas la baby, tu d'être ça. En cas la baby. En cas la baby, tu d'être ça. En cas la baby. Oh dja Oh dja Oh dja George Michael hier bij ZFM waar het 8 voor half 7 is. En buiten nog steeds 20 graden op de officiële ZFM thermometer. En het blijft zonnig. Pinkse dagen 20, 22 graden. Dinsdag, woensdag 25 graden. Donderdag. Ja, dan wordt het al wat minder. Dan gaan we naar de 19 graden. Maar eh, heerlijk. En dan nog 23 dagen voordat het officieel zomer wordt. Is gedaan. see how y'all groove to this. your shit. You don't ever buy me nothing.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

De Haltestraat gaat dicht voor auto's, motoren, fietsers. Van 12 uur s middags tot 12 uur s'nachts. En eh, dat wordt gewoon één groot terras. Wel met ruimte ertussen natuurlijk. Maar wat een heerlijke proef. En eh, de, gaat een maand duren. En dan is de horeca gewoon open van 6 uur s ochtends tot 3 uur s'nachts. Tenminste, dat mogen ze. Maar in ieder geval van 12 tot 12. Eén groot terras in de Haltestraat. Vanmiddag bekendgemaakt en besloten. Het gaat gewoon door vanaf volgende week maandag. Jamiroquai hier bij ZFM, waar het half zeven precies is. Ja, en dan vragen ik me als die Duitse, Duitse gasten hier... wanneer is het hoogwasser, wanneer is het hoogwater, wanneer is badetijd? Also zu Pfingsten am Sonntag 11.21 Uhr, Mittwoch, nee, Montag 12.26 Uhr, also am Mittag herum. Aber das Meer ist sehr kalt, also passt auf, es ist nur 13 Grad. Also das äh, würde ich nicht machen. Goed, ik heb gewoon zin in Motor nu. From Motown with love. Give the gift of Motown with 70 all-time classics on one magical album. From Motown with Love. Album out now. Bye. opgericht in 1968, treden nog steeds op. Natuurlijk zonder Lionel Richie, die is in 83 eh, erbij weggegaan, die is solo gegaan. Maar eh, een van de oudste soulbands en ja, sinds 74 getekend bij Motown en een groot succes sinds toen. Gaan wij door met een nieuwe plaat, 2020, Alicia Keys. En die is mooi. Underdog, hier is die bij ZFM, waar het 5 over half 7 is. walking in the street looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that lesson is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come Young teachers, student doctors Sons on the front line knowing they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping at what you love You'll find that someday, soon to the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind She looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own so I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come your sunscreen would be it. The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. Bess Loerman is dat, die wijze neus. Ja, en wie is dat dan? Dat is een regisseur en die ken je waarschijnlijk van uh, Moulin Rouge of The Great Gatsby. En die heeft ver daarvoor in de jaren negentig dit plaatje gemaakt. En eh, ja, dat is dat plaatje van ehm, over die sunscreen, die man die praat. Ja, dit dus. Bess Lurman, Everybody's Free to Wear Sunscreen. En inderdaad, met dit weer smeer je in. Goed, dan moet ik nog een belofte inhalen van, eh, van vanochtend. Jaap die heeft uh, Barry White gedraaid. Die grote, copuleerde man achter de piano, zoals jij dat zegt. Ja, en dan moet ik uh, eh, Verline draaien. Hier is ze, alleen.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 zacht, het kan maar niks te hard. Alles hapert, alles zwart. bij ZFM. En ja, ZFM is natuurlijk de lokale omroep hier van Zandvoort. Dus als je bij wil blijven, luister je naar ZFM ook in het weekend. Want we zitten weer vol in het weekend. Op zaterdag beginnen we met Toebak Leeft. Hij leeft nog steeds. Hij doet al 27 jaar dit programma. Daarna, net zo lang als ZFM bestaat, bestaat ook al Goedemorgen Zandvoort. Vanaf 11 uur het opinieprogramma hier. En dan gaan we door met zaterdag op zaterdag. Of eh, Zandvoort op zaterdag. Nostalgisch Zandvoort. Entertainment for You en The Nightwalk. En op zondag jazz. Zandvoort op zondag. En een nieuw programma Zandvoort pakt uit. Dat is het weekend hier bij ZFM. Please stop asking, do you still love me? Don't know what to say, let's speak in the morning. Please don't do this, I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. hanging around. Oh, now I'm all hanging around. Oh, now my sun's going down. Oh, telling me something isn't right, something isn't right. Er is een de nieuwe Liana La Havas. Een maand geleden opeens ontplofte Instagram. Liana La Havas kondigde aan dat ze een nieuwe plaat had. Vijf jaar geleden had ze haar album uit. En opeens is deze plaat er. En wat is die mooi en het nieuwe album komt echt binnenkort. Liana La Havas, Bittersweet hier bij ZFM... waar het 7 voor 7 is. We lopen een beetje naar het einde toe. Doe rustig gaan. Ariana Grande en Justin Bieber. Dat is toch lekker? nog steeds 20 graden op de ZFM thermometer. Uh, oh, stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. 在。 to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out. forever All my time Go on, make me lose my mind Ariana Grande en Justin Bieber komen aan het eind. Nog één plaat en dat is een lekkere uitsmijter. Ja. Boys Town Gang. De Village People uit de jaren 80 worden ze wel genoemd. Volgende week vrijdag ben ik weer. Dan komt uh, ook weer langs. Met Liefst uit Zandvoort. Met het laatste over de strandtenten en hoe het allemaal gaat. Hele fijne Pinksteren. Maak er iets moois van. Wear sunscreen. En dan hoor je graag terug volgende week. En luister vanavond vanaf 9 uur live naar See It. Het dansprogramma om je weekend te beginnen.